Gerry start. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De farmaceutische industrie heeft vorig jaar 1,7 miljoen euro gegeven aan patiëntenverenigingen. Het meest krijgt het astmafonds, daarna volgen de diabetesvereniging en het Nationaal MS-fonds. Dat meldt RTL Nieuws. Die sponsoring is niet verboden, maar er ontstaan wel vragen over de onafhankelijkheid van de verenigingen. Ze moeten opkomen voor de belangen van patiënten, maar zijn qua financiën grotendeels afhankelijk van de producenten van medicijnen. Zo komt het budget van het longkankerinformatiecentrum voor 96% van de farmaceutische industrie. Het Instituut voor Antwoord Medicijngebruik noemt de sponsoring dubieus. Op de websites van de verenigingen wordt vaak niet duidelijk waar het geld vandaan komt. In Nigeria is het gisteren opnieuw onrustig geweest. Volgens ooggetuigen werden in het noordoosten van het land 30 winkels van christenen in brand gestoken. Er werd ook brand gesticht in de woning van een christelijk leider, maar die werd snel geblust. Bij geen van de branden zouden doden of gewonden zijn gevallen. Op eerste kerstdag vielen in Nigeria zeker 35 doden, de meeste bij aanvallen op kerken. De verantwoordelijkheid voor die aanslagen wordt opgeëist door de extremistische moslimorganisatie Boko Haram. De lancering van een Nederlandse communicatiesatelliet gaat voorlopig niet door vanwege de crash van een onbemande Russische raket afgelopen vrijdag. De satelliet van het Haagse bedrijf New Sky Satellite zou de komende dag worden gelanceerd. Het zou worden gedaan door de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos en het zou gebeuren vanaf de ruimtebasis Baikonur in Kazachstan. De oorzaak van de crash van de Russische raket is nog niet bekend. De lancering verliep goed, maar daarna ging het contact met de vluchtleiding verloren. Voor Rusland was het de vijfde mislukte lancering in een jaar tijd. Er is nog geen nieuwe lanceerdatum voor de Nederlandse satelliet. Het weer... Vannacht minima rond 7 graden, overdag overwegend bewolkt.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 I gotta be backstage at a quarter past nine. Telling me to change my mind. She like Britney Spears, baby, hit my one more time. I can't be late. The girl's taking up my time. Had to hit her with a line.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 fijne dagen.